Door Almegens met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de voorzitter van het college van bestuur van het VMBO Maastricht opstapt. VVD, CDA, D66, PVV en SP begrijpen niet dat André Postema nog niet is vertrokken na de examenproblemen bij de school. Vorige maand bleek dat honderden diploma's niet voldoen aan de exameneisen. Postema had het over administratiefouten en wil aanblijven tot het onderzoek naar de examenchaos is afgerond. VVD-Kamerlid Herema noemt Postema volstrekt ongeloofwaardig... en zegt dat hij een bord voor zijn kop heeft. Minister Slop zei vorige week ook al dat hij wil dat er zo snel mogelijk een interim bestuurder wordt aangesteld. De enige privébank in Nederland stopt ermee. De Antos Bank gaat verder als vermogensbeheerder. Antos was de privébank van de familie Brenningmeijer, de familie achter kledingbedrijf CNA. Alleen familieleden konden er terecht voor hypotheken en beleggingen. De Brenningmeijers zijn volgens Zakenblad quote veruit de rijkste familie van Nederland. Hun vermogen wordt geschat op 22 miljard euro. In Nepal moet de Nederlander acht jaar de cel in voor het misbruiken van twee minderjarige jongens. De man van 75 wordt ook verdacht van sekstoerisme, maar of hij daarvoor is veroordeeld is niet duidelijk. Ook in Nederland doet een speciaal team van de politie onderzoek naar de man. Het Europarlement zet een streep door onderhandelingen met EU-lidstaten over nieuwe auteursrechtenwetgeving. De Europese Commissie wil dat websites in sommige gevallen gaan betalen als ze nieuws van andere uitgevers overnemen. Ook moeten websites waar gebruikers bestanden kunnen uploaden meer maatregelen nemen tegen auteursrechtschending. Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde tegen. De kritiek is dat het gaat leiden tot een minder vrij internet en minder concurrentie.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 En u gaat luisteren naar aflevering 240. Dit programma is te beluisteren via de kabel in Zandvoort op 104.5, in de ether op 106.9. En wil je kijken en luisteren, dat kan. Tik even op internet in zfm-live. Mijn naam is Bart van der Meer en we gaan de, de, eerste twee nummers zo meteen draaien. The Childlights, For God's Sake Give More Power to the People. En daarna Genesis met I Can Dance. Veel plezier! Yeah. <laughs> 1991 van het album We Can't Dance... bracht Genesis het nummer I Can't Dance. Een grote hit voor de groep, natuurlijk. Allemaal natuurlijk, dat is zo natuurlijk niet... maar in dit geval dan weer wel. Ehm, en daarvoor hoorden we de Childlights met For God's Sake Give More Power to the People... en dat kwam dan weer uit 1971. En aan twee stevige nummers is het eh, de, eh, de, de, zeg maar... om een rustiger nummer als derde nummer te draaien. En dat doen we ook uit 67 van het album Songs of Leonard Cohen. It is So Long Marianne. Come over to the window, my little darling. I'd like so you make me forget so very much.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 het album Songs of Leonard Cohen was dit So Long Marianne uit het jaar 1967. En dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 5 eh, juli 1968. Twee nieuwe binnenkomers, allemaal, allebei in de lagere regionen. En allebei eigenlijk geen grote hit geworden. Eh, op 34 vinden we Diana Ross en The Supremes. En een van hun minder bekende nummers, Some Things You Never Get Used To. Nieuw op 34, Some Things You Never Get Used To van Diana Ross en The Supremes. En één plaatje hoger staat de klapper van de week. Ja, eigenlijk zou je het niet zo mogen noemen, maar eh, het is nou helemaal zo. Sue Nichols met Where Will I Be? En dat is ook het enige wat we van haar gehoord hebben op de plaat. Ze was eigenlijk beroemd in Engeland vanwege haar rol in Coronation Street. En dit is dus eh, Where Will I Be van Sue Nichols. De klapper van de week. week, week. van dan weer een heel bijzondere uitvoering van Atlantis van The Shadows. Althans, hij staat eh, hier op de lijst als eh, van The Shadows. Maar volgens mij was de uitvoering van Hank B. Marvin. En die is dus beduidend anders dan het origineel van The Shadows. Eh, voordat we gaan luisteren naar de tip van Willem... hebben we een plaat hier waarvan ik bijna zeker weet... dat er maar twee mensen in Nederland weten wie het is en hoe die heet. I'd rather be having fun just about anything. Tiddle Tiddlum-tom, tiddlum-tom-tom, put your blue greens on piglet, Enric, uitvoerende artiest was William Truckaway. Het nummer komt uit 1969. Eh, en ik zei, er zijn maar twee mensen die dat nummer kennen in Nederland. Althans, dat denk ik dan. En de ene dat ben ik. En de andere is degene die ons elke week de tip van Willem geeft. Jawel, Willem die kent dit nummer ook. En de tip van Willem die komt vandaag van een eh, glam rock band uit Newcastle upon Tyne. En die hadden veel succes in Engeland in ieder geval in de jaren 70. Want dat was de glam rock periode. Ehm, we hebben het over Jordy. En die band die heeft eh, drie, eh, pardon, elf singles gemaakt en vijf LP's. En die waren in Engeland redelijk bekend, maar in Nederland niet zo heel erg. En het nummer wat we gaan draaien van uh, eh, Jordy, All Because of You, uit 1979. Glamrock, dan denk ik aan The Sweet en dan denk ik aan Mud. Maar dit klinkt toch heel wat anders. De tip van Willem, Jordy en All Because of You. I... can read. lijkt een beetje op uh, Slade, zou ik zeggen. Maar dit was Jordy en All Because of You. En dat was de tip van Willem. En zijn uh, muzieksmaak is buitengewoon breed. Want ook het volgende nummer vindt hij heel erg goed. People see us everywhere. They thank you. but myself I can't deceive. I know it's only make believe. My one and only prayer is that someday you'll care. My hopes, my dreams come true. My one and only you, no one my dreams come true. My life I'd give for you. My heart a wedding ring. My all, my everything. My heart I can't control. You rule my very soul. someday you'll care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. Way Twitty and It's Only Make Believe uit 1958. Eh, negen jaar later had eh, Aretha Franklin een fenomenale hit met I Never Loved a Man The Way I Loved You. Never loved a man the way that I love you. Aretha Franklin. En wat een stemmetje was dat. Ja, van de jaren 60 gaan we weer terug naar de jaren 50. Naar de Diamonds. Hier is Little Darling. but no umbrella. That my lover was just for you. My darling, I need you to call my own and never do wrong to hold in mind your little hand. I'll know too soon that all is so grand. Please hold my hand. My head, Bump, bump, bump, bump, was just for you. The Diamonds and Little Darling uit 1957 eh, was dat. Ja. In 1980 bracht Michael Jackson een album uit. En dat heette Off the Wall. En daar stond dit eh, erg mooie nummer op. She's out of my life. like a kept my love for her locked Out of My Life. En dit was Michael Jackson van het album Of The Wall. En dan gaan we nu luisteren naar een top 100 hit uit het jaar 1965. Hier is Donovan met Colors. Yellow is the color my true love's here in the morning when we rise. in the morning when we rise. That's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise. That's the time. That's the time I love the best. the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her, uh huh. That's the time, that's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking mm-hmm. of the time, of the time when I've been low. geluisterd naar een eh, Engelse reggae band. En die heette Slate. Uh, Black Slate trouwens. Oh, rustig aan hè. Black Slate heten ze en die hadden in 1980 eh, een hit met Amigo. Ehm, de volgende groep had ook een hit. Eh, niet in het jaar 1980, maar in het jaar 1979. En dat was Chic met Good Times. Chic and Good Times uit 1979 van het album Risqué. En dan zijn we toe aan de laatste vocale van dit eerste uur. En die komt van de groep Climby Fisher uit 1988. En het heet Rise to the Occasion.